voor spoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De partijtop van de PvdA wil nog voor het eind van het jaar in gesprek met Kamerlid Moorlag. Die raakte in opspraak omdat hij bij zijn vorige baan als directeur van een sociale werkplaats in Drenthe personeel liet werken via een schijnconstructie. Moorlag huurde arbeidsgenieketten in via een zelfopgericht uitzendbureau. Afgelopen week oordeelde de rechter dat die constructie niet deugt. In Almelo is vannacht een ambulancemedewerker mishandeld. De ambulance was op weg naar een reanimatie in het centrum... en werd gehinderd door jongeren in een auto. Toen de medewerker uitstapte om hulp te verlenen... werd hij door dezelfde jongeren beetgepakt, tegen de ambulance gedrukt en uitgescholden. Hij wist met een noodknop de politie te waarschuwen. De ambulancemedewerker raakte licht gewond. Na aanleiding van de mishandeling heeft de politie een inwoner van Almelo aangehouden. De nieuwe bondskanselier van Oostenrijk, Koerts, pleit voor aanpassing van het vluchtelingenbeleid van de Europese Unie. Hij wil niet dat lidstaten een verplicht aantal vluchtelingen moeten opnemen. En daarmee sluit hij zich aan bij het verzet van Oost-Europese landen als Polen, Hongarije en Tsjechië. Als we dit pad blijven volgen, zullen we de Europese Unie verder verdelen, zegt Koerts in een interview met Bieltam am Twee jaar geleden besloot de EU tot een quotasysteem om de aankomstlanden te ontlasten. Dat verloopt stroef door het Oost-Europese verzet daartegen. De kans is groot dat Dick Advocaat na de winterstop de trainer wordt van Sparta. De voormalige bondscoach is in gesprek met de Rotterdamse club. Advocaat moet de opvolger worden van Alex Pastoor, die een week geleden werd ontslagen. Begin jaren 80 speelde Advocaat zelf twee seizoenen voor Sparta. Hij was daar nog nooit trainer. Het weer, grijs, met soms wat regen of motregen. Vooral aan zee vrij veel wind en het is een graad of 10. Ook morgen, eerste kerstdag, wat motregen. Tweede kerstdag wat zon, maar ook buien. En met 7 graden wat minder zacht. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel 3 kilometer. Heeft te maken met de voetbalwedstrijd in de Amsterdam Arena.